Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël heeft de eerste 90 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Het gebeurde zo'n 7 uur nadat Hamas drie Israëlische gijzelaars had vrijgelaten. En de rally was onderdeel van de deal rondom het staakt het vuren dat gisteren is ingegaan. Onder luid gejoel en knallend vuurwerk van Palestijnen die buiten stonden te wachten... reden witte bussen vol met gevangenen door de poorten van de overgevangenis... net buiten Ramallah op de westelijke Jordaanhoever. Israëlische soldaten vuurden eerder traangas en rubberkogels af op Palestijnen... die stonden te wachten op die vrijlating. Zeven mensen zouden gewond zijn geraakt. Israël had al aangegeven dat er maatregelen zouden zijn... om publieke uitingen van vreugde te voorkomen. Alle vrijgelaten gevangenen zijn vrouwen en minderjarigen. Sommigen zijn teruggebracht naar hun huis in Ramallah of Oost-Jeruzalem. Er zijn weer honderden vrachtwagens met humanitaire hulp aangekomen in de Gazastrook, dat meldt de VN. Onderdeel van het bestand tussen Israël en Hamas is dat Israël dagelijks 600 vrachtwagens met hulp moet binnenlaten. De helft van de 630 vrachtwagens die nu onderweg zijn, gaan naar het noorden van de Gazastrook. Volgens de VN is de hulp daar hard nodig. De eerste vrachtwagens kwamen gisteren al de Gazastrook binnen, een kwartier nadat het bestand was ingegaan. Er kunnen vandaag weer lessen worden gegeven op de Technische Universiteit Eindhoven. Die werd een week geleden getroffen door een cyberaanval. Daarop werd het netwerk platgelegd en gingen colleges niet door. vrijdag was er een nieuwe aanval. Het systeem is het hele weekend getest en bijna alles werkt weer, zegt de TU. Het weer vannacht opnieuw mist. Plaatselijk is er zelfs sprake van dichte mist. De minima liggen net onder het vriespunt. Overdag grijs met soms wat motregen of motsneeuw en daardoor kan het plaatselijk glad zijn. Het wordt maximaal 2 graden. Ook dinsdag wordt het een grijze dag, dan wel een klein stukje warmer, 2 tot 4 graden.